Jobboot met het NOS Journaal. In de stad Schouwburg in Amsterdam is de 69e editie van het Holland Festival van start gegaan. Het thema dit jaar is Europa. Op het programma staan voorstellingen over de geschiedenis van Europa... maar ook zijn er theater- en dansvoorstellingen over problemen van nu... zoals de vluchtelingencrisis. De openingsvoorstelling wordt verzorgd door het Thalia Theater uit Hamburg... in het bijzijn van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Het muziekfestival Rock am Ring bij Koblenz is opnieuw stilgelegd vanwege het slechte weer. Dat gebeurde vanmiddag na overleg met de autoriteiten. Aan het eind van de avond waren er toch nog enkele optredens... van onder meer de Red Hot Chili Peppers en Deftones. Gisteren lag het festival al anderhalf uur stil... nadat de bliksem was ingeslagen op het festivalterrein. Daarbij raakten meer dan 80 mensen gewond, onder wie 15 zwaar gewond. Vanmiddag was het slecht weer en viel de stroom geregeld uit. Sommige bezoekers besloten naar huis te gaan. Bij de voetbalwedstrijd tussen Amstelwijk in Dordrecht en Heukelum is een vechtpartij ontstaan. Daarbij werd de scheidsrechter belaagd en mishandeld. De wedstrijd was de finale van de nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse. Na een omstreden strafschop sloeg de vlam in de pan en gingen spelers en supporters van beide partijen met elkaar op de vuist. De scheidsrechter zou daarbij tegen de grond zijn getrapt. Hij moest onder politiebegeleiding het veld verlaten. Terreurgroep Boko Haram heeft in Niger een legerpost aangevallen. Bij de aanval kwamen zeker 32 militairen om het leven. Bijna 70 militairen raakten gewond. Het ministerie van Defensie in Niger zegt dat honderden strijders van Boko Haram de legerpost de afgelopen nacht aanvielen. In een nabijgelegen dorp staken de extremisten huizen en winkels in brand. Ze plunderden de legerpost en gingen er vandoor met wapens en munitie. Het leger heroverde de post vanochtend vroeg. Het weer, vooral in het zuiden, nog kans op een stevige onweersbui. In de rest van het land droog en zwoel. Vannacht koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen overal zonnig en warm. De maxima liggen dan tussen 23 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. Later op de dag in het zuidoosten weer kans op een enkele onweersbui.